Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Frans Timmermans heeft geen vertrouwen in twee ministers van het nieuwe kabinet. Tijdens het eerste debat over de plannen vertelde de partijleider van GroenLinks PvdA... dat hij een motie van wantrouwen gaat indienen tegen de ministers Klever en Faber... omdat zij in het verleden de omstreden omvolkingstheorie hebben aangehaald. PVV-leider Wilders is het niet eens met de kritiek. Hoe durft u nadat onze kandidaat bewindslieden en ikzelf inmiddels bewindslieden, daar afstand hebben van hebben genomen, toch door te gaan met het kwalijke frame dat wij racisten zouden zijn. Dat hoort u niet te doen. De motie wordt waarschijnlijk gesteund door de SP en Volt, maar dat is niet genoeg voor een meerderheid. Die ministers mogen dan dus gewoon blijven. Matthijs van Nieuwkerk gaat toch niet aan de slag bij RTL. Dat hebben de presentator en de zender samen besloten. Het contract was al rond. Van Nieuwkerk was ook al groots aangekondigd. Maar na het onderzoek van Van Rijn naar de misstanden bij de NPO... kwam de presentator toch weer onder vuur te liggen. Matthijs van Nieuwkerk zegt nu dat hij voor de vrijheid kiest. Er was één goede wedstrijd voor nodig en ineens zijn we de favoriet om het EK te winnen. Althans, volgens een boekmaker en statistieke site. Die schat de kans dat Oranje er met de beker vandoor gaat op 17 En dat is hoger dan alle andere overgebleven landen. Turkije staat helemaal onderaan met iets meer dan 6 Onze tegenstander zaterdag in de kwartfinale. En je had het door alle EK-voetbalgekte misschien niet door... maar het WK eSports begint vandaag. Daar strijden de beste gamers om de wereldtitels in verschillende videogames. Er is flink wat geld mee te verdienen. Zo'n 55 miljoen euro aan prijzengeld. Bij het voetbalspel FC24, naast de opvolger van de FIFA Games... verdedigt Manuel Bagori zijn wereldtitel... Hij heeft zich al gekwalificeerd en maakt zich nu klaar voor de knock-outfase. En eh, vanaf dan is het gewoon elke wedstrijd win je, ga je door, verlies je, lig je eruit. Ja, je gaat gewoon door heel veel emoties en spanning. Die moet hij nog even in bedwang zien te houden. De WK is pas net begonnen, maar de wedstrijden van zijn game zijn pas over dik een maand. Het weer van de zomer is weinig te merken. In het hele land buien. Later vanmiddag wordt het vanuit het westen droog en schijnt ook heel even de zon. En het is zo'n 15 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt nog wat langzamer dan gebruikelijk op de A9, maar richting Amstelveen. Bij Haarlem-Zuid gebeurde een ongeluk. Gelukkig is de weg inmiddels weer vrij. Nou nog wel rekening met 10 minuten oponthoud.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 Give me the music, make me jump and fun. It's have a done. Give me on the left hand side, it a go bun. ritme van Zandvoort, op 106.9 FM and anytime, any place, anywhere. There's a magical world we can share.